Well, all right. sometime. can't fix. Cause I can do it in the mix. Cause I can do it in the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix.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 De dader is een 20-jarige blanke man. Over zijn motief is nog niets bekend. Hij opende in Tesken het vuur tijdens een, bij, een politieke bijeenkomst in de open lucht... en raakte het democratische congreslid in het hoofd. De twee Fransen die gisteravond in Niger werden ontvoerd zijn dood. Volgens het Franse ministerie van Defensie zijn de twee mannen omgekomen bij een bevrijdingspoging van de veiligheidsdiensten. De twee waren gisteravond laat in de hoofdstad van Niger uit het restaurant gesleurd. Enkele ontvoerders zijn opgepakt, hun motief is nog onduidelijk. De regering in Algerije verlaagt de prijzen van enkele basisvoedingsmiddelen... zoals suiker en olijfolie. Het is een poging om een eind te maken aan de rellen. Al vier dagen gaan mensen de straat op uit onvrede over het dure voedsel... en de hoge werkloosheid. Bij confrontaties met de Algerijnse oproerpolitie zijn zeker drie doden gevallen. Enkele honderden demonstranten raakten gewond. De opruimwerkzaamheden na de brand in Moerdijk kunnen nog een flinke tijd duren. Na een eerste schoonmaak moet de grond van de drie bedrijfsterreinen worden afgegraven. Volgens de brandweer kan dat één of twee jaar in beslag nemen. Vandaag werd bekendgemaakt dat er voorlopig geen grootschalig gezondheidsonderzoek bij omwonenden van de brand komt. Ze kregen te horen dat ze geen acuut gevaar lopen.